Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Londen woedt een grote brand in een hoog flatgebouw. Het hele gebouw van 24 verdiepingen staat in brand... en er wordt gevreesd dat de flat instort. De brandweer is met groot materieel uitgerukt... maar heeft moeite het vuur te bestrijden. Er wonen meer dan 200 mensen in de flat. De brandweer in Londen is bang dat er mensen door het vuur zijn ingesloten. Ooggetuigen zeggen dat er mensen uit het gebouw zijn gesprongen. Ambulancepersoneel behandelt slachtoffers op straat. Meer dan 1900 asielzoekers in Australië krijgen een schadevergoeding vanwege hun slechte behandeling. Ze hadden een rechtszaak aangespannen die vandaag zou beginnen. Maar de Australische staat betaalt ze nu bij elkaar 47 miljoen euro. Vluchtelingen die per boot aankomen in Australië worden niet toegelaten, maar ondergebracht in migrantenkampen op eilanden in de buurt. Die kampen zijn vaak overbevolkt en smerig. Ook is er vaak een tekort aan medicijnen, drinkwater en sanitaire voorzieningen. Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft nooit contact gehad met Russen over de campagne voor de presidentsverkiezingen. Dat zei hij op een hoorzitting in de Senaat. Sessions zei dat hij ook niets weet van mogelijk contact dat andere mensen in de Trump-campagne hebben gehad met Rusland. Hij beriep zich in de hoorzitting geregeld op zijn zwijgrecht of een slecht geheugen, tot grote ergernis van de democraten. Het aantal Nederlanders dat met vakantie gaat is voor het derde jaar op rij gestegen. Bijna 7 op de 10 Nederlanders gaan deze zomer met vakantie. Blijkt uit onderzoek van MBTC Nipo. Het zijn er 11 miljoen. 8 miljoen mensen gaan naar het buitenland, waarbij Frankrijk met 1,3 miljoen Nederlanders het populairste buitenlandse vakantieland is, net als vorig jaar. Bijna 3 miljoen mensen brengen de zomer in Nederland door, vooral in een vakantiehuisje of op de camping. Het weer, wordt een warme en, zonnige, warme en zonnige dag met een temperatuur van 20 graden aan zee tot 25 lokaal in het zuiden.